Clemens Peters met het NOS Journaal. Het huis van de Iraakse premier Mustafa al kadimi is aangevallen met een drone vol explosieven. Iraakse autoriteiten noemen het een mislukte liquidatiepoging. Op zijn Twitter-account zegt al kadimi dat hij in orde is. Hij zou wel naar het ziekenhuis zijn gebracht. Wie er achter de aanval zit is onbekend. Pro-Iraanse Sjiitische milities protesteren wel al wekenlang tegen de uitslag van de parlementsverkiezingen van vorige maand, waarbij ze veel zetels verloren. Zij beweren dat er gefraudeerd is. In Midden-Mexico is een vrachtwagen bij een tolpoort op zeker negen andere auto's gebotst. Daarbij zijn 15 mensen om het leven gekomen. Volgens de brandweer deden de remmen van de truck het niet. Op beelden van het ongeluk in de omgeving van Chalco is te zien dat sommige auto's in brand vliegen bij de botsing. Andere worden volledig verwoest door de truck die lijm vervoerde. Na dagen rondvaren op de Middellandse Zee heeft een Duits schip met 800 migranten aan boord toestemming gekregen om aan te meren in Italië. De migranten werden tijdens meerdere acties afgelopen week gered. Op een zinkende houten boot werden donderdag 400 migranten aangetroffen. Malta reageerde niet op een oproep van de CI om aan te kunnen meren. En ook het Italiaanse eiland Lampedusa hield zijn haven gesloten. De CI-4 voer verder naar Sicilië. Uiteindelijk gaven de autoriteiten daar wel toestemming om aan te meren. Het schip wordt in de loop van de dag verwacht in Trapani. De Britse zanger en medeoprichter van de band UB40, Terence Wilson, is overleden. Onder de artiestennaam Astro was hij een van de gezichtsbepalende leden van UB40... dat vooral in de jaren 80 zeer succesvol was. De band had hits als Red Red Wine, Red in My Kitchen en Can't Help Falling in Love. In 2013 verliet Astro UB40, maar hij maakte samen met de andere UB40-zanger Ali Campbell een doorstart.